Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil absoluut niet dat Israël de dichtbevolkte Palestijnse stad Rafah gaat binnenvallen. Doet Israël dat toch, dan gaat het kabinet nadenken over mogelijke sancties. Dat zei demissionair premier Rutte gisteravond. Ik ga alleen niet nu in op de vraag, die ga ik niet beantwoorden, wat dat dan zal zijn. Eh, dat zullen we dan bezien. Ik snap dat men dat wil weten. Maar die als dan vraag laat ik boven de markt hangen. En dan zal het kabinet afgesproken onmiddellijk ook samenkomen als dat toch zou gebeuren. Een Rafa grondoffensief. Volgens Israël is Rafa het laatste bolwerk van Hamas en daarom willen ze aanvallen. Rutte verwacht niet dat zo'n inval ook snel zal gebeuren. Bijzonder juridisch getouwtrek in Amerika vannacht. Een strenge migratiewet in Texas is na een paar uur alweer teruggedraaid. Volgens die wet zou de staat zelf illegale migranten mogen oppakken, opsluiten en uitzetten. De ene rechter gaf groen licht voor de wet, maar even later draaide een andere rechter dat alweer terug. In de korte tijd dat de wet van kracht was, lijken er geen migranten te zijn opgepakt. Het woningtekort begint het personeelstekort te versterken... staat in, het in, een onderzoek waar het AD over schrijft. Steeds meer mensen die zoeken naar een baan... solliciteren niet als er bij het werk geen huis te vinden is. De helft van de ondervraagden zegt dat ze voor een nieuwe baan zouden overwegen te verhuizen... als hun nieuwe werkgever een huis voor ze regelt. En Ajax heeft dik verloren in de kwartfinale van de Champions League gisteravond. Chelsea was met 3-0 gewoon veel te sterk, zegt aanvaller Romee Luchter. Ja, ik denk dat eh, Chelsea gewoon echt een topploeg is. Dat ze weinig kansen nodig hebben om echt te scoren. En ik denk dat wij gewoon echt top moeten zijn om van dit Chelsea te kunnen winnen. En eh, ja, dat waren we vandaag niet. We hadden het best wel moeilijk. Ja, we zullen het eh, moeten analyseren en dan kijken wat we de volgende keer beter kunnen doen. Die volgende keer is over een week in Londen. En het weer nog. Vandaag is de eerste dag van de astronomische lente en dat is te merken. In het noorden is het grijs en is er af en toe wat motregen... maar op andere plekken opklaringen met zon en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 3 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam.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 Twee witte agenten uit Mississippi krijgen celstraffen van 17,5 en 20 jaar... voor het martelen en seksueel misbruiken van twee zwarte verdachten. Ze gebruikten onder meer theses en een zwaard om de arrestanten te martelen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft het VS twee alternatieve scenario's bedacht... voor een Israëlisch grondoffensief in Rafah. Eén daarvan is het uitstel van het offensief... om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag ook af en toe zon. Alleen in het noorden is er kans op regen, bij 14 tot 18 graden.